Mark Hokke met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat laat de verlichting bij snelwegen overal aan vannacht. Zo kunnen mensen beter zien of er takken of andere zaken op de weg liggen. Normaal worden de lantaarnpalen om 11 uur s avonds uitgezet. Ook morgen vroeg wordt er nog onstuimig weer verwacht. Daarom waarschuwt Rijkswaterstaat voor een drukkere ochtendspits dan normaal op een maandag. Ook op het spoor zijn mogelijk morgenochtend nog problemen, zegt NS. Vanuit het hele land zijn meldingen binnengekomen over afgebroken takken en omgevallen bomen. In Rotterdam werden 40 woningen ontruimd omdat het platte dak van een portiekflat is losgekomen. En ten noorden van Hogeveen is een koeienstal door de storm deels ingestort. Daarbij is zeker één koe doodgegaan, meerdere koeien raakten gewond. Code oranje geldt nu alleen nog in de provincies Drenthe, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Op vliegbasis Eindhoven zijn vier Nederlanders en twee Chinese familieleden geland... die uit de omgeving van de Chinese stad Wuhan zijn geëvacueerd vanwege het coronavirus. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ze voor vertrek... en na de landing in Eindhoven medisch gecontroleerd. Ze gaan nu twee weken thuis preventief in quarantaine. In het zuiden van Kazachstan zijn uit verschillende dorpen mensen op de vlucht geslagen... vanwege etnisch geweld in de regio... Gisteren vielen zeker tien doden, raakten tientallen mensen gewond bij rellen tussen etnisch Kazachen en de islamitische Dungan-minderheid. De situatie is volgens de politie onder controle. 47 relschoppers zijn aangehouden en wapens zijn in beslag genomen. Het is nog onduidelijk waardoor de gevechten in Kazachstan uitbraken. Het weer, buien met lokaal in korte tijd veel regen trekken van noordwest naar zuidoost over het land. Zijn windstoten van 90 tot 130 km per uur mogelijk. De meeste buien verdwijnen vanuit het noordwesten uit... en ook neemt de wind dan iets in kracht af, maar blijft wel onstuimig. Dat is morgen ook het geval met windkracht 7 en 8 langs de kust en op het IJsselmeer.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 I'm not having it, you can take it as rude <laughs> Baby, that's my attitude yeah. my attitude. That's my attitude. Downtown Dance Show. Welkom met deze lekkere New Jack Swing van deze vier mannen, genaamd Troop. Ik was op zoek naar de LP Attitude, speciaal voor Mug, want die vroeg hem aan. De LP, oftewel CD, eh, heb ik hier liggen, maar ik kan hem even niet zo snel vinden. Vandaar dat ik deze 12 inch pakte. Staat ook op die LP inderdaad, maar dit is de 12 inch versie van That's My Attitude. That's my attitude vanuit eh, de West Coast. Niet alleen van Nederland, maar de West Coast Pasadena, Californië. Waar troepen eh, gehuisvest is, neem ik je mee naar het zuiden van Amerika, naar Miami. We zijn beland in 1987, een van de eerste platen die DJ Debonair eh, uitbracht samen met Tricky D. Een hele aparte, leuke, ja, komische electro. Get Silly met de Muppet Bass. Miami Bass Electro van eh, DJ Debonair en Tricky D. Ik geloof dat die twee op de bank zaten met een hele grote stick. <laughs> Kijkende naar de Muppet Show, dachten van... hey, we gaan daar een plaat over maken. Hup, de studio in en maken deze plaat Get Silly with the Muppet Bass. that was a great silly song, Scooter. This, this is Dance Radio. Radio. Yo, yo, this is George Dr. Funkenstein Clinton, and you're listening to Downtown Dance Show. He be doing the dog, yo. He gonna make you sick of me. we gonna jam the party we way after dark. All the dogs in the house to the beat. The bar. Say the rhythm that'll make you move your feet. Put your hands in the air with the P-Funk sign. Then you twirl it around time after time. And just rock and you don't stop to the rhythm that'll make your finger pop. We got dolls in the alleys and dolls in the streets dogs that can walk with only two feet. Jump a fist bite a wrist, make all the kids run. Knock over my garbage can, think of buy a BB gun. Just do it to the beat. <laughs> Just rock and you don't stop to the rhythm that makes your finger pop. I got a Doberman picture that runs the whole show. A big German shepherd that makes the grass grow. Make Saint Bernard that barks all night. The hush puppy and the child act like they wanna fight. Can't train a great Dane cause it makes me sick. Can't teach an old dog a brand new trick. Nothing but the dog in me and that's no doubt. Come on more party people. I'm all dogged out to the beat. Everybody and everybody to the beat. Rin-tin-tin had lasted turning tricks. Fucking the fleas and shaking off the ticks. No ifs, no ands, no buts, no maybes. If you can't find a dog, get a shot for rabies. Got a dog chase a cat and a cat chase a mouse. Snoopy being cool on top of the doghouse. Lady and the tramp was a classy little bitch. Had a diamond flea collar and she never called an inch. Then Pluto dogged her out. Hey, and then Goofy dogged her out. Oh, bye hey, Goofy, I was the man. <laughs> Oh, I like The other day, I'd like to say that I was doing the dog in a vicious way. But then a bad mama jammed my dog through the door, snatched her apart, and then she hit the floor. Then the fellas on the floor begin to move back. This pretty little bitch wasn't showing no slack. I like to cop her Spaniard. I like to cop that She did the dog and broke out the gigolo. Made the house in the house start screaming for more. Then she turned around and started barking at me. She said, Is that star child I hear? It's pretty see clear to see. Hella dogs in me. You should have known quite naturally. Rude. jiggle low without touching the floor. I can run 30 miles on one big toe. I can jump in the air and stay up there. I go for a swim without messing up my hat. I can wreck your mind, pat you on your behind. Bust out another ugly bitch and see you another time. Oh! Dog talk, baby. Yeah, <laughs> I like to get it by the ounce, feeling better by the pound. It was something about the dog that made me throw down. When I saw I do the dog, right away I knew that had to be it. turn me on to you. But when I ask for your body, you put me in check. You say no too soon, we can't do that yet. Well, I can understand you, baby, wanna find the right man, spend the night with me, you be back again. But when the time came around, you shucked and jived. When all you had to do was close your eyes and get live. Time for love, no time for half step. The Rudolph, of Valentino is my secret weapon. I'm the B, the R, the E, double T, Y. I'm the one MC that you never deny. All you rappers check me out and I'll tell you why. Because I'm Mr. MC see, I might give you a try. I'm over your radio once again. I like the money green, just waiting to spin. Take out your crayon and your coloring book. and color me funk because I know I'm hooked. I make plenty of juice when I'm busting loose. I get funky with my rhymes like mother goose. I go root, root, root, root. I'm a blind dog with a sin I'm in. If i mistake for a fire hydrant, hope you understand. Oh, I'm a blind dog with sin I'm in. If i for a tree and pea, hope you understand. Oh, dog talk, baby. Watch me raise my leg. <laughs> Pluto, dog. Goofy, dog. Scooby-Doo, dog. show zo volgt, heb ik het idee dat eh, we over het hoofd, eh, hoogtepunt heen zijn van deze dame, Chiara. Ik hoor dat er minder uh, ruis langs de ramen hier op het studiocomplex. Maar goed, wat mij betreft blijf ik nog even lekker binnen. George Clinton maakte eh, de P-Funk versie in 1982 eh, van eh, Atomic Dog. En een jaar later maakte hij deze plaat, The Dog Talk, met de K9 Corp. <laughs> Op het Capitol label. En als je dan ziet staan, featuring Pretty C. Pretty C is Pretty Clinton. Dus dat was George Clinton zelf. Speciaal voor Sander van Leeuwen. Want die heeft een nieuw hondje aangeschaft. Ik ben niet zo'n uh, hondenkenner, zeg maar. Het lijkt op een Staffordshire Terrier, maar geen idee of het... Eh, of een bulldogje. In ieder geval, ik hoop dat het een beetje zinnelijk is... dat je niet met een dweiltje er constant achterhoeft te lopen. Schattig beestje, inderdaad. 16K ligt hier op de draaitafel. Dit zijn de Finders Keepers. Goedenavond, dit is de Downtown Dance Show live tot 12 uur. Blijf erbij. Want inderdaad, zoals ik altijd zeg, we hebben heel veel lekkers voor je. zeg maar, eh, van 16K Finders Keepers uit 1986 met deze hit. Op het Break Record label. Ken je dat nog? Bijna half elf. En je weet het, dan de minimix staat eh, klaar. En de minimix is vandaag een eh, speciale versie eh, van het Marcola Record Label. Wat gevestigd was op Santa Monica Boulevard in Hollywood. En onder het label had je onder andere de World Class Wrecking Crew, de Party Girls, Egyptian Lover, LA Dream Team, Two Life Crew en dergelijke. Goed, Dr. Dre zat ook bij uh, dit label. Onder de naam toen de tijd World Class Wrecking Crew. En hij heeft een hele mooie mix gemaakt van old oldschool uit die tijd. Speciaal op het Macola record label. En daar ga je naar luisteren. De mini-mix is een grote mix deze keer van een half uur. Dus tot een half uur de Downtown Dance Show mini-mix. Met Dr. Dre. in het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Downtown Dance Show, volgt nu een uitzending van de Downtown Dance Show. De -de -de Dance Show. sun call to get the party people up off the wall. You'll feel motivated as he operates. Cause party energy is what he generates. He'll prescribe for you his potent elixir to turn tables, speakers and a mixer. He'll rock your party wherever you be. Calling Dr. Dre to surgery. body to match. And you can tell by her moves that she's out to catch. She makes the men all pause and the girls look twice. Because her clothes fit her body like white on rice. And if you had three wishes, you would give away two to have a girl like her going home with you. So then you pull out your brush and comb back. your wave, you take a sip of Coca-Cola to make you free. You say, girl, I hope you're ready, cause I know I am. Eat your body on the floor and let's turn I gotta be. the the box with The beat. The music. The music. I am the innovator. I am the innovator. I am the innovator. I am the innovator. I am the innovator. I am the innovator. I am the innovator. I am the innovator. The women here are also beautiful. The women here are also cute. The women here are also cute. like creamy. van vanavond. Gemaakt door niemand minder dan Mr. Beat himself. Dr. Dre. Bad boys from the dam. The boys from the big bad city.